De lichamen werden gevonden op het terrein van een villa. Eerder werd al melding gemaakt van zeker 24 doden, vooral mensen die in hun huis of auto overvallen werden door het vuur. Ook zijn er meer dan 100 gewonden, van wie er 11 eh, zeer slecht aan toe zijn. En er, woeden ook nog, en er worden ook nog mensen vermist. De branden woeden vooral ten westen en noordoosten van Athene. In beide regio's is de noodtoestand uitgeroepen. De Griekse premier Tsipras heeft een bezoek aan het buitenland voortijdig afgebroken. De twaalf Nederlandse reddingshonden die naar het Gardameer waren gestuurd om te helpen bij de zoektocht naar Koen van Keulen worden nu ingezet bij een andere vermissing. Een elfjarig Italiaans meisje verdween donderdag in een natuurgebied bij de Noord-Italiaanse stad Brescia. Volgens Italiaanse media zijn er bijna 300 rotsklimmers, duikers en andere vrijwilligers betrokken bij de zoektocht. En nu hebben de Italiaanse autoriteiten ook de hulp ingeroepen van het Nederlandse team met reddingshonden. Gisteren werd bij het Gardameer het lichaam van de 17-jarige Koen gevonden. Hij is waarschijnlijk in een greppel gevallen. Uitzendconcern Randstad heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. Het bedrijf profiteert nog steeds van de goed draaiende economie, waardoor er veel vraag is naar personeel. Dat geldt vooral voor de bouw, ICT en het onderwijs. De groei van Randstad, de groei van Randstad vlakt wel iets af. Dat komt doordat bedrijven weer meer personeel in dienst durven te nemen, waardoor ze niet meer als uitzendkracht worden ingehuurd. Het weer, veel zon en tropisch warm. Aan de kust is het iets minder heet door een verkoelende wind van zee.